Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Rode Kruis noemt de opbrengst. Met de ruim 8,5 miljoen euro kunnen volgens directeur Gijs de Vries veel kinderen worden geholpen. Een groot deel van dat geld werd door het zieke jongetje Tijn opgehaald. Zijn nagellakactie bracht ruim 2,5 miljoen euro op. Volgens de Rode Kruisdirecteur is het mooi dat door Tijns actie een gevoel van saamhorigheid is ontstaan. Alle wintersporters die vastzaten in een skilift in Noord-Italië zijn gered. De gondelbaan bij Brul Cervinia viel aan het eind van de middag stil, waarschijnlijk door de harde wind. 130 mensen brachten daardoor een groot deel van de kerstavond in de lift door. Reddingswerkers lieten de passagiers met touwen naar de grond zakken. Rond middernacht zijn de laatste wintersporters met sneeuwscooters naar het dal gebracht. Het skigebied ligt aan de zuidkant van de Matterhorn bij de Zwitserse grens. Twee mannen die in Duitsland waren opgepakt omdat ze een aanslag zouden willen plegen in Oberhausen zijn weer vrijgelaten. Ze vormen geen concreet gevaar, zegt de politie na onderzoek. De twee Kosovaarse broers werden donderdagavond opgepakt in Duisburg. Er was een tip binnengekomen over een aanslag op een van de grootste winkelcentra van Europa, Centro in Oberhausen. Een op de acht treinen van en naar Schiphol rijdt niet op tijd, concluderen RTL Nieuws en de website vertraagd.com. 8% van de treinen op Schiphol was afgelopen jaar meer dan 5 minuten te laat en 4% kwam helemaal niet. Er zijn vijf stations die nog slechter scoren, dat zijn IJsden in Limburg en vier stations in Zeeland. Het best scoren de stations op de lijn Apeldoorn-Zutphen. Het weer, het wijdt vannacht stevig en vrijwel overal valt enige tijd regen, blijft een graad of 8.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 Christmas. Yes, it's Christmas. There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening guaranteed on everything to be done.